uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. België en Duitsland stellen code rood in voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Code rood betekent in België en Duitsland niet precies hetzelfde. Voor Belgen zijn niet-essentiële reizen naar Noord- en Zuid-Holland verboden. Wie er meer dan 48 uur is geweest, is verplicht zich na terugkeer te laten testen en in quarantaine te gaan. Die maatregel gaat in België vrijdagmiddag in. Voor Duitsers geldt code rood per direct. Wie terugkeert moet zich laten testen of quarantaine verplicht is, verschilt per deelstaat. Onderzoeksbureau TNO heeft een coronasneltest ontwikkeld... die binnen een uur een uitslag zou moeten geven. Binnenkort wordt er een proef mee gedaan in de GGD-teststraat in de Rij in Amsterdam. Monsters die daar worden afgenomen worden onderzocht met zowel de reguliere PCR-test als de nieuwe sneltest. Bekeken wordt of die uitslagen overeenkomen. In de sneltest is het aantal tussenstappen volgens TNO vereenvoudigd en verminderd. Waardoor de test niet alleen veel sneller is, maar ook ruim de helft goedkoper. Ook op andere plekken in Nederland worden sneltests onderzocht. SP-leider Lilian Marijnissen heeft bij de algemene beschouwingen het kabinet opnieuw verweten het zorgpersoneel in de steek te laten door de salarissen niet te verhogen. Ze vroeg het kabinet hoe het nu met de beschermingsmiddelen zit en wees op de grote vermoeidheid bij mensen in de zorg. Operazangeres en presentatrice Caroline Kaart is overleden. Ze werd geboren in Schotland en verhuisde eind jaren 50 naar Nederland. Kaart presenteerde het muzikale televisieprogramma Een Liedje met Caroline... en was jarenlang op Radio 4 te horen in Klassiek met Caroline. Ze speelde ook in musicals en trad in de Royal Albert Hall op voor koningin Elizabeth. Caroline Kaart is 88 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook heldere perioden. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen verdwijnen de wolken geleidelijk en smiddags is er volop zon.